Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Pence is over anderhalve week bij de inauguratie van Joe Biden, melden Amerikaanse media. Biden noemde het onlangs een eer als Pence naar de beëdiging zou komen. President Trump komt niet. Hij maakte vrijdag via Twitter bekend dat hij er niet bij zal zijn en Biden zei dat een goede beslissing te vinden. De inauguratie is op woensdag 20 januari. De VS maakt een einde aan de beperkingen in contacten met Taiwan. Die beperkingen had de VS zichzelf tientallen jaren geleden opgelegd... om de communistische regering in China tevreden te houden. Zo mochten functionarissen uit Taiwan niet bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington naar binnen. De afgelopen jaren probeert de Amerikaanse regering de relatie met Taiwan te verstevigen. Dat leidt tot irritatie in China, dat Taiwan ziet als afvallige provincie. Voor een liquidatiepoging in Sittard heeft de politie in Denemarken een verdachte aangehouden. Dat gebeurde op verzoek van de politie in Limburg. De verdachte is een Denen van 28. Wanneer hij naar Nederland komt is nog niet duidelijk. Bij de liquidatiepoging in september raakte het slachtoffer zwaar gewond... toen hij vanaf een motor onder vuur werd genomen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste wedstrijd van het jaar op de valreep gelijk gespeeld. Tegen FC Groningen werd het 2-2... De gelijkmaker van Utrecht viel pas in blessuretijd. AZ speelde ook gelijk met 1-1 bij PEC Zwolle. Heracles Vitesse eindigde in 0-2. FC Emmen verloor thuis met 4-1 van FC Twente. En ADO Den Haag won met 1-0 bij RKC. Het weer. Vannacht vriest het op veel plaatsen een paar graden. Vooral in het binnenland is er ook kans op mist en gladheid. Overdag vanuit het noorden meer bewolking. Daar kan later ook wat regen uitvallen. Bij een toenemende wind wordt het 1 tot 5 graden.